Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De ontploffing in een café in Beuningen gisternacht was een aanslag. Uit onderzoek van de explosief- opruimingsdienst blijkt dat een explosief op de ruit van het café is geplakt en tot ontploffing is gebracht. Om wat voor explosief het gaat kan de politie niet zeggen. Berichten dat het om een granaat zou gaan wil de politie niet bevestigen. Bij de explosie in Beuningen zijn alleen ruiten gesneuveld, niemand raakte gewond. De daders zijn spoorloos. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de ontslagen COA-directeur Noerten Albayrak geld moet terugbetalen aan de overheid. CDA-kamerlid Knop zegt dat Albayrak geld heeft gestolen van de belastingbetaler. Hij zegt dit in reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema... waarin onder meer staat dat al onjuiste informatie heeft gegeven... over haar salaris- en dienstauto. Ook de VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ex-directeur van het COA geld moet terugbetalen. De VVD wil dat er aangifte wordt gedaan wegens fraude. Verder noemen de drie partijen Al-Bayrak de hoofdschuldige van de verziekte werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In Californië is Dick Clark overleden, een icoon van de Amerikaanse televisie. Clark werd vooral beroemd door zijn langlopende muziekprogramma American Bandstand, waarmee hij de rock and roll in de Amerikaanse huiskamers bracht. Hij presenteerde het programma van 1956 tot 1987. Diverse beroemdheden traden op, van Buddy Holly tot Madonna. Daarnaast was Clark bekend als presentator van het traditionele nieuwjaarsprogramma vanaf Times Square in New York. Dick Clark is 82 jaar geworden. Het weer. Vannacht neemt de buiigheid af en de temperatuur daalt naar een graad of 6. In de ochtend lokaal een bui. Vanmiddag overal meer buien met kans op onweer. En de maxima liggen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Namelijk eh, Patrick Bruindoks en Raffaella Brescia. En zij zijn met name in eigen land bekend onder de naam Sweet Coffee. En dit was de nieuwe single die je van de twee mensen kon beluisteren onder de titel My Moon. Als ik deze zanger altijd op de televisie zie, dan moet ik ook altijd even denken aan Buddy Holly dat heeft dan niet zozeer te maken met eh, zijn muziek... als wel met de bril <laughs> die hij op zijn neus heeft. Ook zo'n donker montuur. Net als Buddy Holly. En dan heb ik het over Gus eh, Guus Meeuwis. 8 juni, 17 juni, dan eh, is het zover. Dan is er in het Philipsstadion in Eindhoven groot met een zachte G. En wie weet zingt hij dit ook wel. Ik wil dat het land juicht. Want dan een BMCDK in die periode. Dus waarom niet? Dit is het begin van een reis. De spanning giert om mijn lijf. Mijn hoofd is vol in bedrijf. Maar ik moet me beheersen. Want dit is waar ik alles voor laat. Mijn leven in teken staat. Ik ben gebrand inderdaad. Dat moet wel als ik wil heersen. Ik wil heersen, yeah, yeah ben rustig en ik ben bij de les. Ik ben scherp en ik ben fel. <laughs> je kon luisteren naar Guus Meuwis van, van twee jaar geleden. Toen maakte hij deze plaat omdat we, dat we het toen zo goed deden op eh, het WK voetbal. En of we op het EK voetbal zo goed zullen gaan doen. Dat was nou allemaal koffiedik kijken. In ieder geval, eh, Guus Meeuwis die zal dit denk ik ook wel op 8 en 17 juni zingen... in het Philipsstadion in Eindhoven als hij daar eh, zijn concerten geeft... onder de noemer Groots met een zachte G. Maar eerder zal hij ook een optreden geven van een hele andere allure... Dan, hij zal namelijk 5 mei een, eh, mede, zijn medewerking verlenen aan het concert op de Amstel. Hij zal er niet alleen zijn op dat bevrijdingsconcert op de Amstel. Daarbij zullen op de bühne ook verschijnen mezzo-sopraan Karin Strobos... en de zangeres eh, Sabrina Starke. En onder het aanwezige publiek de majesteit en de minister-president... Maar ik kan me niet voorstellen dat Guus Meeuwstam dat eh, andere liedje van twee jaar geleden gaat zingen. Van uh, Majesteit, Majesteit. Dat hij toen met Joep van het Hek deed. Guus Meeuwis dus door Ladybird. I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon, his ladybird. He left his ladybird. Ladybird, come on down. bird, I'll treat you good. Ah, lady bird, I wish you would, you lady bird. Pretty lady bird. Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he let his lady down, his lady bird his ladybird. Ladybird, come on down. stad in, in mijn zilveren Cadillac. Een man op zoek naar avonturen onder Zij zag mijn Cadillac en zij met zachte dwang. 1967 luister naar het duet dat Nancy Sinatra en Lee Hazelwood maakte... onder de titel Ladybird. En het repertoire van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood... Zo aan het, eh, in het tweede gedeelte van de jaren 60... dat heeft de tand destijds wel kunnen doorstaan. Want eh, zo liet ik je juist horen een opname van vorig jaar... van de Vlaming Guido Belcanto en zijn landgenoot Ant pierre Guido Balkanto die maakte een album met erop allemaal eh, ja, plezante liedjes. <laughs> om er een eh, Vlaams woord te gebruiken. En eh, bij een van de, de songs maakte hij gebruik van de vocale kwaliteiten van Anne Pialet. Die trouwens ook heel goed piano kan spelen. Dat, dat even terzijde. En samen namen zij een Nederlandstalige versie op van uh, Summerwine. Het werd toverdrank. Ik zei het al, dat repertoire van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood... dat heeft de tand destijds weten te doorstaan. Want Florence and the Machine die heeft ook weer een oud liedje opgenomen met, eh, van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En dat samen met eh, een zanger die komt uit een weer hele andere discipline. Een rockzanger. Hij is namelijk uh, van de rockband Queens of the Stone Age. Nou, en dat is van Dick Houtzaag mijn plankenrock. Maar hier is het allemaal wel even wat... gevoeliger, zou ik maar zeggen. Florence and the Machine te vinden op een nieuw album MTV Unplugged. than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. ja, want het is live. Er komt geen eh, <laughs> Marshall-versterker aan te pas. Allemaal akoestisch. Jora Florence en de Machine samen met Josh Home... de zanger van Queens of the Stone Age in het duet Jackson. Zoals ik al zei, je kent het ongetwijfeld van... Eh, Lee ja ehm, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Robbie van Leeuwen, die ga je aanstaande zaterdagavond uitgebreid op de televisie zien. Want dan is er een nieuwe aflevering van eh, Classic Album. En daarin staat een LP van Shocking Blue Centraal. En maar ik laat je nu een ander liedje van Robbie van Leeuwen horen. Het is wel van Shocking Blue ooit geweest, maar je hoort het nu een hele aparte versie. Van Nirvana. Ja, ja, Nirvana hier op Radio 1. Maar daarom is het ook De Nacht Klinkt Anders. Opgenomen in 1988. Kurt Cobain en de Venen. En dit wordt Love Bus. Dave Grohl. Ook eh, Dave Kirst en uh, Butch waren te horen. En die vier mensen die vormden in het verleden Nirvana. De overige drie nog levende mannen van eh, Nirvana... die zijn weer bij elkaar gekomen in de studio. En de bedoeling is dat er van de opnamen die gemaakt zijn... te zijn dat het een album uit zal komen... Nirvana dus met Lovebus, een compositie geschreven door Robbie van Leeuwen. Het was de debuutsingle van Nirvana. Geschreven dus door onze Robbie van Leeuwen. Laten we dat even vooral niet vergeten. Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. En nu weer daar bij is de band zelf. De nummer van de album At Home en de zang van Mariska Veres. Hij siert ook de cover van de vaargids voor de komende week. En in de gids zelf ook een artikel... en ook in de VPRO-gids een eh, artikel over Classic Album. Want daar gaat het allemaal eh, om. Een Classic Album dat dus aanstaande zaterdag om half tien wordt uitgezonden... op eh, Nederland 3 aan het voor de Shocking Blue LP at Home... die in 1969 uitkwam. Daarop ook dat nummer Lovebus wat ik je van Nirvana liet horen. En ook dit stond erop. I'll write your name through the fire. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Een liedje van Eddie Floyd nu. Je kent het van Eddie Floyd. De man heeft het ook eh, geschreven eh, samen met, Steve Cropper. Maar nu dus ik een andere versie. Eh, in een duetvorm deze keer dan. Otis Redding en Carla Thomas met dat Knock on Wood. Bijgestaan door Memphis Horns. Een blazerssectie die op een heleboel opnamen te horen is ze hadden ze bijvoorbeeld uh, de begeleiding gedaan van 52 nummer 1 hits. Nummer 1 hits weliswaar in Amerika, om eens wat op te noemen. Van, van die prachtige soulplaten. Dit was uh, een van de opnamen die je kon horen. Niet de nummer 1 hit overigens, maar wel een hele fraaie. Knock on van Otis Wedding, Carla Thomas, Memphis Horns. En de saxofonist. Die is eh, afgelopen week overleden. Andrew Love, dat is zijn naam. Memphis Horns, dat eh, was een blazersgezelschap waarop, waarin ook Wayne Jackson zat. En die twee die maakten samen nog eh, lange tijd onder de naam Memphis Horn plaatopname. Of leverden een bijdrage aan plaatopname. Zoals bijvoorbeeld in 1988 voor deze Van You Too. Angel of Harlem. Andrew Love, 70 jaar is die geworden. Hij was toen op de saxofoon in dit Angel of Harlem... met aan eh, um, zijn zede, Wayne Jackson, de trompetist. En samen vormden ze de Memphis Horns... In 2004 toen is eh, Andrew Love opgehouden met eh, de band, de Memphis Horn. En dat had te maken met het feit dat hij Alzheimer had. En in een situatie die het niet meer toeliet dat hij nog verder ging muziceren. Hier is hij nog eens een keer in betere tijden. 1992, Memphis Horns met Sneaking Ayaya. Ah, ja. Mooi tweetal, Wayne Jackson en de betreurde Andrew Love. Vorige week overleden en overmorgen dan zal die begraven worden. 70 jaar oud is hij geworden. U hoorde hem hier eh, in een opname uit 1992 van de LP So Flame. Het waren eh, de twee muzikanten te horen in het nummer Sneaking Ah Ja Ja. to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side. vorige week toen melden wij al dat het niet goed gaat met eh, Robin Gibb van de Bee Gees. Die was al eh, ernstig ziek en de familie moest overkomen. Inmiddels is eh, van hem bekend dat hij in coma is geraakt. En met deze jongen die je net hoorde, gaat het ook niet al te best. Zoals zijn familieleden het omschrijven. Hij is bezig met zijn gevecht tegen kanker. En dat gevecht dat, is hij aan het verliezen. Lee van Helm die ik kon horen, die vroeger bij de band zat in eind jaren 60. En hij had de bijzondere combinatie om zanger te zijn en daarnaast ook nog drumde. Combinatie die je niet zo vaak tegenkomt. Don Henley bijvoorbeeld van de Eagles, die eh, wist dat goed met elkaar te combineren. niet te vergeten Kevin Carpenter van de Carpenters. Goed Liering van Helm is 71 eh, jaar eh, geworden, of bijna 71 jaar, is in ieder geval nog. En nou, in ieder geval de familie die uh, aanvaardt zijn gebeden en liefde die via Facebook binnenkomen met, eh, met alle liefde inderdaad. Lieve van Helm dus, met de band In The Wait van 1968. Dit op Muse. Muse, Muse. Zo spreek je het uit. Nou, van 2009 en een Undisclosed eh, Desires. Een hele goed hit is geweest in Australië en hier in Europa niet zo groot. Maar nog steeds een hele fraaie melodie. Ik zweer het, ik droomde, ik droomde van een bom. Van een bom die niemand doodde. De nacht was al gevallen, de lucht was al donker. En opeens was er een flit. En in die flits zag ik een code. De code van de wereld. De code van de wereld. Waarvan ik al mijn hele leven is. Ik zag hoe haar zich zaait. Vermomd als naast de Code. En dat werd dan gezongen door de Scene. Een speciale opname. Die opname werd 25 maart jongsleden gemaakt eh, in het programma Sarah op zondag. Dat elke zondagavond te, luisteren, te beluisteren is op eh, Radio 2. Daarin op die 25 maart daar waren T. Lau en de zijne te gast, oftewel de scene. Je hoorde het nummer Code en dat is dan ook eh, de titel van het meest recente album van deze band. Tot aan het nieuws. Een hele oude Hij is bijna 93 jaar, maar hij zingt nog... Uh als een nachtegaal. Maar wel een beetje rafelig. Pete girl, Met een liedje van Bob Dylan. Forever Young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong, and may you stay forever young. May you stay forever young. busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay Forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever